Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. De conservatieven winnen de door de eerste officiële resultaten. De partij van premier Cameron krijgt er 9 zetels bij en komt op 316. Daarmee zijn de conservatieven nog maar 10 zetels verwijderd van een absolute meerderheid. Labour verliest 19 zetels en eindigt op 239. De Liberal Democrats, die met de conservatieven een coalitie vormden... verliezen 47 zetels en gaan naar 10. Dat betekent dat een voortzetting van de coalitie wel mogelijk blijft. De Schotse SNP wordt en in inklap de derde partij van het land met 58 zetels. De eurosceptici van UKIP blijven steken op twee zetels. Een Amerikaanse arts die genezen was van ebola bleek het virus maanden later toch nog bij zich te dragen. Het stak opnieuw de kop op als oogontsteking. Het is voor het eerst dat artsen ontdekken dat het virus zich zo kan manifesteren. De man had de ziekte in september opgelopen in Sierra Leone waar hij voor de Wereldgezondheidsorganisatie werkte met ebola-patiënten. Hij werd doodziek teruggevlogen naar de VS, maar werd na een behandeling van 40 dagen genezen verklaard. In Sittard zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens 1 Limburg gaat het om leden van één of meerdere motorclubs. De schietpartij begon in de buurt van een sportschool... waar op dat moment een groep handballers aan het trainen was. Eerst werd buiten een schot gelost. Daarna ging een groep motorrijders het café van de sporthal binnen. Daar werd opnieuw geschoten. De reden voor de schietpartij is nog onduidelijk. Polen heeft vannacht het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De ceremonie diende als alternatief voor de grote Russische herdenking van zaterdag. Die door veel landen wordt geboycott. De herdenking vond plaats op een schiereiland in de buurt van Gdansk. De eerste plaats waar gevochten werd op 1 september 1939. De dag dat Duitsland Polen aanviel. Het weer, vannacht alleen in het noordwesten kans op een bui. Morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Everybody wants to live together. Why can't we live together? much if we could tighten things up and kind of get back together again. But I'd like to ask you just one question. Aapie is ook alweer wakker. Zandvoort, goedemorgen. Ja, en dat gaat gewoon verder natuurlijk. We gaan even kijken of wij eh, even een stukje vinyl eh, kunnen draaien. We gaan het eens even proberen natuurlijk. Nou, ik hoor niks. Hoor jullie wat? Hoor ik niks? Nee, we horen helemaal niks, hè? En wij gaan eens even kijken wat wij daaraan kunnen doen. Ja, ja, ja, ja. Kijk eens aan, 12 minuten over 5. En eh, ik zou bijna zeggen van... Eh, we zijn er bijna. Maar nee, we moeten nog, eh, we moeten nog twee, twee uurtjes, denk ik. Ongeveer. Ja. Ongeveer nog wel. Maar we redden dat wel, want daar lachen wij om natuurlijk. Net als Connie heens. en What's Easy for Two... langzaam wordt Zandvoort wakker. De zon gaat op en eh, ja, de sun goes down. En dan denk ik, ja, waar zakt hij dan in godsnaam onder? Maar heel vaak gebeurde dat die zon gewoon wegzakt onder de boardwalk. En eh, ja, er is ooit een nummer over geschreven. Ja, er is een nummer over geschreven. Daar komt hij. Hoe is het mogelijk, hè? Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof And your shoes get so hot You wish your tired feet were fireproof Under the Down by the sea On a blanket with my baby the boardwalk. Out of the sun. Under the boardwalk. We'll be having some fun. Under the boardwalk. People walking above. Under the boardwalk. We'll be falling in love. Under the boardwalk. Boardwalk. From the park, hear the happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the hot church ja, ja, ja. IJzersterk nummer. Net als, eh, als deze bijvoorbeeld. En we kennen hem natuurlijk in een andere uitvoering van eh, Ike en Tina Turner. En eh, nou ja, ik, ik weet dat Ike ging stappen en Tina Turner die zag hem nooit weer. Zo ging dat geloof ik, hè? Ja, die ging wel hele andere interessante dingen doen. Pak je sigaretnaal en nooit meer teruggekomen, hè? Nee, maar er bleef wel een heel mooi nummer achter. Zo is dat. Daar zijn we blij mee. When I was a Deep Mountain High. En we kennen van Tina Turner natuurlijk. En, eh, maar ja, eh, hè? ik vind het allemaal niet zo erg. En dan zijn we weer terug bij Henny Huisman. en er zit iemand, eh, die zit naam nou, heel uh, een beetje vreemd aan te kijken. Ik denk, ja, wat, wat, wat wil die man nou? Wat wil die man nou? Nou, ik wil eigenlijk zeggen dat dit toch iets is wat we allemaal willen. Hè? Ja, absoluut. Reach out. En touch. En touch. Dus ik al de mensen, zorg gewoon dat je klaar staat. People, get ready. je juweeltjes. Dus dan denk je, nou, wat is dit nou voor nummer? Ik heb hem wel eens gehoord, maar ik heb er nooit zo op gelet. Ja, we, we blijven doorgaan, hè? Je luistert naar CFM. Goedemorgen, Zandvoort. Wanna know why? andere versie van de Ford Taps. Dit was uh, eh, version 2, hè, part 2. Noemen ze dat. En eh, het, blijft mooi, maar goed, ik, de Four Tops, ik mag ze graag horen. En eh, het verveelt nu zo gauw. Ook niet trouwens, dit nummer. Strange Feelings van GQ. like a zeg van... God, dat heb ik vaker gehoord op de radio, hè? Ja. Daartegen... Smokey Robinson wel natuurlijk, de Tears of a Clown. Nou, er is hier sprake van, want wij lachen werkelijk... we lachen ons alles uit de broek, zeg maar. Dat gaat helemaal goed. ja, ja, ja, ja, ja. Wij uh, eh, steven weer af op eh, richting 6 eh, uur alweer. En dan een uurtje en dan is het weer gebeurd. Wij blijven stampen. Hello baby. Yeah. How you been? You sure look good. You know it's been a long time since we've been together. You know, I would like very much if we could tighten things up and kind of get back together again. But I'd like to ask you just one question. Eh, de trams. En het eh, geluid van de trams is later wel wat veranderd. Maar eh, ja, in de grote lijn is het toch wel een beetje hetzelfde gebleven natuurlijk. En van de sol ging je naar de disco. En van de disco ging je naar de R&B. En van de R&B ga je naar... Ja, nou, geef het maar een naam. Maakt er niet uit. Wij zitten in de nacht van de sol van de ZFM. En is dit de laatste nacht? Wel, nee. Volgende maand is er weer eentje in juni. En uh, houd maar in de gaten op zandvoortbruist.nl slash zfm. Of gewoon... Facebook of eh, ja, dat kan ook natuurlijk, de, website van ZFM zelf. En dat is uh, eh, zfmzandvoort.nl en daar vind je alles. mijn stem wordt warmer. Naarmate, <laughs> naarmate het wat later wordt, wordt mijn stem warmer. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik denk dat ik er nog eens eentje van, eh, van de gezussen eh, Supremes erin gooi. Doe me altijd denken aan eh, Tour of Duty. alive. Supremes. Eh, onder eh, leiding eh, van Diana Rossi. Altijd met een haar in de bosje, En dat klonk altijd fantastisch. En dat is Temptation. Papa was a Rolling Stone.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 jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking Mama looked up with a tear in her eye and said, Son, Nou, er wordt eventjes gevraagd van... Eh, God, eh, wat, eh, wat komt er na de Nacht van de Sol? En dat, kan ik, dat kan ik wel vertellen. 4 of 5 juni, de Nacht van de Bruisende Rock. 2 op 3 juli, Nacht van de Reggae. En dan gaan we naar augustus, zit je eind augustus. 27 28 augustus. De tropische nacht van ZFM. Ook reggae en ook salsa en merengue. Dus ik zou zeggen, de rugnummers op, want er wordt gedanst dan, hè? En dan eh, zitten wij in september. Nacht van de blues. Oktober, nacht van de classic rock. November, nacht van de Soul Top 100. Hè, daar komt de sol Top een keer terug weer. En 17 of 18 december, de nacht van de sprankelende kerst. En dat wordt leuk. En dan zitten we weer in januari. En dat is de nacht van Zandvoort Bruist. En dat is dan eh, waarschijnlijk een nacht... Eh, nou, dat ik helemaal los ga, denk ik. Het wordt een 12 uur uitzending. En met toeters en bellen en slingers... En je noemt het allemaal maar op. Nou, nog even deze Nationaal. En dan zie ik jullie om, nou, zeg, twee minuten over zes. André, daar zijn we alweer, weer, hè? Twee minuten over zes? Ja, dat, gaat, ja, daar zijn dat gaat wel weer lukken. <laughs> Oké, okay, dan ben je er weer. <laughs> Goed zo. Laatste stukje, jongens. richting de klok van 6 uur. We hebben nog heel eventjes, dus eh, ja, ik mag, eh, ik mag de tijd weer volpraten. Ik kreeg net een verzoek of ik, eh, nee, een tijdje geleden, een paar uurtjes geleden... of ik een country-uitzending wil doen, een country-nachtuitzending. Maar dat is voor wel een bruis niet weggelegd, want ik val iedere keer van de paard. Dus dat gaat niet werken dan. maar toen werd er ja, toch gevraagd van misschien wel de nacht van de candlelight. Nou kijk, dat vind ik nou leuk. Dus ik zou zeggen, is er animo voor? Laat het mij maar weten via Facebook. En dan, eh, dan komt het helemaal goed. En wie weet eh, hoor je binnenkort de nacht van de Candlelight.